Volgens het leger verbergt Hamas daar gewapende strijders, wapens en gegijzelden. Het kan weken duren om de tunnels onder water te zetten... en het is nog niet duidelijk hoe effectief de methode is. De afgelopen weken zijn er wel al een paar tests gedaan met de pompen. De Tweede Kamer heeft afscheid genomen van Lilian Marijnissen van de SP. Zaterdag werd bekend dat ze zou stoppen. Ze zegt dat het tijd is voor een nieuw gezicht... vanwege de tegenvallende verkiezingsuitslag voor de SP. De voorzitter van de Tweede Kamer zette haar vanmiddag in het zonnetje. Je bent een volksvertegenwoordiger puur sang. De bevlogenheid waarmee jij voor je achterban opkwam... in de debatten hier in de zaal, maar zeker ook in de zaaltjes en op straat... is bijna ongeëvenaard. En ik heb persoonlijk met veel respect en waardering gekeken naar de wijze waarop je dat deed. Boodschap vast en bijna altijd uit het hoofd. Marijnissen was sinds december 2017 partijleider van de SP. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. De nieuwe Tweede Kamer wil de steun aan Oekraïne door laten gaan. Ook staat de Kamer achter onderhandelingen met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de EU... als er tenminste wordt vastgehouden aan de strenge voorwaarden. BBB en SGP zijn voor steun aan Oekraïne, maar niet voor toetredingsonderhandelingen. De PVV is tegen allebei. Weinig pieken in het kerstige straatbeeld van Hilversum. De gemeente heeft 600 kerstbomen gekocht van een kweker... waar de toppen van waren afgeknipt door een vandaal. Ze krijgen een tweede leven. Daarom hebben we gezegd ook we adopteren. Ze zijn ook met kluit. Je kan ze daarna echt gewoon in de, in de, in de tuin zetten. Eh, en volgend jaar weer naar boven halen. En met vijf jaar hebben ze weer een nieuwe top. Oh, nou, dus over vijf jaar zijn ze nog mooier. Dus daar zijn ze nog mooier, ja. De stad staat nu vol bomen zonder piek. Wel heeft elke boom een hoedje op met de tekst... Wij pieken in 2024. Dat is een knipoog naar het aanstaande 600ste jubileumjaar van Hilversum. En daar stopt de Christmas spirit van de gemeente niet. Mensen die zelf geen geld hebben voor een kerstboom... kunnen zo'n topless exemplaar met een hoedje erop scoren bij de voedselbank. Dan nog het weer. Het is bewolkt en af en toe regent het. Morgen opnieuw een bewolkte dag met buien. In het noordoosten waait het stevig en het wordt 6 tot 9 graden.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 been an awful good guy, Santa Buddy, and hurried down the chimney tonight. Santa Buddy, a 65 convertible to steel blue. I'll wait up for you, dude, Santa Buddy and hurried down the chimney tonight. Think of all the fun I missed. I think of all the hotties that I never kissed. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list. Santa Pally, I want a yacht, and really that's not a lot. I've been a sweetie all year, Santa Buddy, so her down the chimney tonight. Santa buddy, one thing that I really do need the deed to a platinum mine, Santa Pally. So her down the chimney tonight. Santa buddy, fill my stocking with Canucks ticks for kicks. Throw me on the first line, Santa baby. So her down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree Oh, with some decorations bought at the Mercedes. I really do believe in you. Now let's see if you believe in me. Santa Poppy forgot to mention one little thing. Cha-ching no, I don't mean as alone. Santa Buddy So her down the chimney tonight. Her down the chimney tonight. Oh, her down the chimney tonight. Santa Baby, Michael Bublé. Ik neem u mee naar Amerika, waar de winters behoorlijk koud kunnen zijn. En eh, Willem Bruis weet daar alles van. En daarom vroeg hij aan René Froger... kan jij niet dat liedje nog zingen wat je vroeger wel eens deed, weet je wel René? Dat is Winter in Amerika, geloof ik, was dat, hè, toch? Ja, for the office I suppose she's still there With you Sharing our morning sun Winter in America is cold and I just keep growing older I wish I could have known That I love To leave loving alone I've learned something of love I wish I'd known before you left me But it's funny how you don't know what you've got until it's gone. And I hope you're getting all the love you've ever wanted. Still, I wish I was there with you, sharing our morning sun. I wake into the sadness of the rain and making love to strangers and wishing I'd known another love to leave love and alone. Winter in America is cold, and I just keep growing. dat klopt wel hoor. Dat hij maar steeds ouder wordt, hè, die René. En wij volgen hem gedwee. Ja, luister, ik word ook steeds ouder. Ik kan het niet tegenhouden. Ik probeer het wel. Dan neem ik van die pilletjes in. Van die verjongingspilletjes. En dan kijk ik de volgende dag in de spiegel en dan schrik ik me toch, <laughs> ik me toch een, een bult. Hè? Een, bult op mijn rug, Quasimodo. En dan, mag ik dus eh, naar de Notre Dame in Parijs en dan mag ik eh, een filmrol doen. Nou, dat is ook wel weer leuk natuurlijk. Nou ja, alle gekheid op een stokje. Eh, we worden allemaal ouder, maar als we maar gezond blijven. Want het is het allerbelangrijkste als je ouder wordt, ja, dat je dan in alle gezondheid kan genieten van alles wat er om je heen gebeurt. We gaan een eh, werkje draaien van Dire Straits. Wat vindt u ervan? Een geweldige groep met Mark Knopfler op gitaar. So Far Away. living in this mean old town, and you're so far away from me. And where are you when the sun goes down? You're so far away from me. You're so far away from me. You're so far, I just can't see. You're so far away from me Ja, Mark Knoflook. <laughs> Zo, zo noemden we hem wel eens. het is eh, de eerste hit met Sultans of Swing. En daarna volgde er nog massaal albums vol met hits. Money for Nothing. Brothers in Arms. right. Private Investigations. Ja, Dire Straits. geweldige groep. Neil Young. als je gewoon iemand uit je familiekring of een eh, van je kinderen verliest. Nou, dan eh, kan ik u verzekeren, dan is je hart ook eh, behoorlijk gebroken. Ja. Ario e Speedwagon. Speedwagon, Keep On Loving You. And This is a song for you. Gezongen door, uh, nou Raiz. James Taylor. People around me are at it again. God only knows how they do it. One to another, then back again. Something keeps putting them through it. Me, I've been watching more than 15 years and it hasn't changed a bit. People keep talking about a different line, but it never seemed to fit. This is a song for you. James Taylor. I'm longing to be up Carpenters. Eh, prachtige eh, dubbel cd met eh, ja, de mooiste kerstliedjes. En, ja, ik ben er een fan van. Ik kan er niks van doen en ik kan het niet genoeg draaien. je <laughs> komt er helemaal van. Ik word er helemaal blij van. Ik hoop u ook, luisteraars. Uh, waar je ook blij van wordt, is de geweldige groep De Band. En als dan Bob Dylan meedoet en Neil Young en nog vele anderen... dan wordt het helemaal een feestje. I shall be released. We got one more. Ringo and uh, Ronnie Wood are uh, going to help us out on this one, too. Ronnie Wood, de Ringo die ook mee. Nou, hoort het. the distance Ja, geweldig. Band. Op zich wel een eh, fantastische eh, groep. En eh, nu aangevuld met allerlei bekende collega-artiesten. I shall be released. we belong to the night, luisteraars. Daar gaan we ook aardig naartoe. 20 minuten nog, dan zitten we op middernacht. Alan Foley, die zingt daarover. We belong to the night. sun hangs over the city. me zoeken naar een Foley. we kennen hem natuurlijk ook van... Eh, Meatloaf, Paradise by the Dashboard Light. Want daar zongen zij de vrouwelijke, eh, het vrouwelijke gedeelte. morgenochtend, luisteraars, om 8 uur... Dan kom ik hier naar de studio terug. Want dan ga ik u eh, twee uur tracteren op heerlijke muziek. Terwijl u ontwaakt, ontbijt, misschien in de auto stapt naar uw werk rijdt... maar dan kunt u via 106.9 FM gewoon blijven luisteren naar eh, Radio Zandvoort. En dan, eh, ja, wat, wat gebeurt er dan eigenlijk morgen allemaal? nou, onder andere, ik neem dus mijn, mijn zaag mee. het is belangrijk om een goede handzaag te hebben. En als je dan een goede handzaag meeneemt... en je blijft lekker doorzagen... dan zaag je gewoon de week door. En dat ga ik morgen doen. Allemaal lekkere muziek eh, uit, eh, uit mijn eh, jeugdjaren. Nou ja, jeugdjaren, mijn tienerjaren. Dan heb ik het over de jaren 60, 70, 80. Dat gaat helemaal goed komen. Dat wordt heel gezellig. Nou, daar ben je nou uitgezaagd, jongen. <laughs> Klinkt wel afgezaagd, hè, dit. Eh, nee, de, de, Grant en Forsyth, kent u die nog? Nou, dat was een duo die uh, voortkomend uit de Guys and Dolls. Julie Forsyth was natuurlijk eh, een dochter van de bekende Engelse presentator Grant Forsyth. En, en Dominique, die is helaas overleden. Die zong in The Guys in Dolls dat prachtige nummer van... You're my world. Eh, en nou, eh, eh, maar, maar kerstliedjes, dat zingen ze ook. Luister. En een Foresight. Met hun kerstmedley. It's gonna be a cold hartstikke koud, man, die krijgt zonder jou. Hartstikke koud. En nou al op mijn benen te trillen hier, hoor. Maar het is echt eh, vreselijk koud. Ja. Uh, Grant en Forsyth, Dominique eh, en uh, Julie Forsyth, ja. Dit is Dan Seals. Van het duo Seals and Croft. Angel Eyes. She says she hates to sleep alone, but she'll do it tonight. She wants to grab her telephone, but she knows it ain't right. So if he won't call, she'll survive. And if he don't care, she'll get by. Climb into bed bury her head and cry. From the beginning, he was all anyone could have been. They were delirious with love, they were certain to win. Now he's breaking plans he's leaving notes on her door. Took a trip out of town, couldn't turn this one down. He said, I guess I should have told you before. She says she feels like she's addicted to a real bad thing. Always sitting, waiting, wondering if the phone will ring. She knows she bounces like a yo-yo when he her string. It hurts to feel like such a fool. She wants to tell him not to call her, come around again. He doesn't need her now at all the way that she needs him. She's on the edge, about to fall from leaning out and in, and she don't know which way to move. to be fair, she couldn't say he was ever unkind. But if she could bear to walk away, she thinks he wouldn't mind, cause he just keeps himself so apart, and there's no one else in her heart, so she's taking a dive coming down hard. She says she feels like she's addicted to a real bad thing. Always sitting, waiting, wondering if the phone will ring. She knows she bounces like a yo-yo when he pulls her string. It hurts to feel like such a Ja, Dan Seals. Niet zo bekend misschien bij u, luisteraars. Maar eh, nou, daar is misschien nu eh, verandering in gekomen. Dat hoop ik dan maar. Eh, van Janse Haakne. Lonely This Christmas. Dus eh, ik, ga hem afbreken, want ik heb nog maar één nummertje te gaan. En eh, dan is het middernacht, luisteraars. Ik ben er morgenochtend om 8 uur om de week door te zagen. Ik hoop dat u erbij bent. Eh, en ik hoop dat u gaat genieten van heerlijke muziek. Gaat gegarandeerd voorbij komen. Is een belofte die ik graag waarmaak. All my life, without a doubt, I give you all my life. En met de groep America met All My Life gaan we eruit vanavond. Dank voor het luisteren allemaal. Straks lekker wel uh, te rusten. En eh, nou, dan neem nog een kopje thee voor je gaat slapen. De cookie, cookie erbij, cookie erbij. <laughs> This changing world can offer, so I sing. Nogmaals, tot morgen. Dag. happy just to stay this way. Spend each day with you.